uur. Jobboot met het NOS-journaal. Cyprus heeft noodhulp aangevraagd bij de Europese Unie. Het land heeft dringend geld nodig om zijn banken overeind te houden. Die hebben 23 miljard euro uitstaan in Griekenland. En het is maar de vraag of ze dat geld ooit terugzien. De overheid is niet in staat om zelf de bankensector te redden. Vorig jaar kreeg Cyprus al een Russische noodlening van 2,5 miljard euro. Vandaag verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de rating van Cyprus naar junk status de nieuwe Griekse minister van Financiën Rapanos heeft zijn ontslag ingediend. Hij is waarschijnlijk om gezondheidsredenen opgestapt. Afgelopen vrijdag werd Rapanos een paar uur voor zijn beëdiging onwel en werd hij in een ziekenhuis opgenomen. Volgens artsen was hij oververmoeid. Het CDA wil een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer van 13 cent per kilometer. Voor reizen met de auto en met het openbaar vervoer. Dat voorstel doet het partijbestuur aan de leden zaterdag op het partijcongres. In het vijfpartijenakkoord is afgesproken dat de onbelaste reiskostenvergoeding, die nu nog maximaal 19 cent per kilometer is, afgeschaft wordt. Over het bedrag moet gewoon belasting worden betaald. Een aantal partijen, waaronder het CDA, heeft al aangegeven van die bezuinigingsmaatregel af te willen, omdat die erg nadelig uitpakt voor forensen. Het tijdschrift Intermediair is binnenkort alleen nog digitaal verkrijgbaar. De papieren versie verdwijnt, zo heeft de persgroep Nederland bekendgemaakt. Intermediair is een gratis weekblad voor hoogopgeleiden. Het ontleent zijn bestaansrecht onder meer aan de vele vacatureadvertenties. De nieuwe digitale Intermediair moet in het vierde kwartaal van dit jaar van start gaan. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Aranjka Rus haar eerste partij in het dames enkelspel gewonnen. Ze versloeg de Japanse Doi in twee sets 7-5, 6-3. Venus Williams werd uitgeschakeld. Zij verloor in de eerste ronde van Elena Vesnina uit Rusland met 6-1 en 6-3. Vesnina is de nummer 79 van de wereld. Het weer, Vooral in het oosten nog een enkele bui, in de rest van het land is het droog. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt iets warmer dan vandaag, rond de 20 graden. Dit, Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Nog een paar korte files. Op de A13 Den Haag-Rotterdam rijdt het nog langzaam bij het Kleinpolderplein. Dat komt door een ongeluk op de A20 eerder vanavond richting Gouda. Tussen het Kleinpolderplein en het plein 3 kilometer file, maar de weg is daar weer vrij. Bij Utrecht is het druk rond Leusden. Eh, vanuit Utrecht naar Zwolle staat bij Leusden 3 kilometer.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 Eagles van hun CD Long Road Out of Eden. How long? En eh, het was een dubbelaar geworden, die CD. En eh, ja, ze verraste eigenlijk vriend en vijand, hè? Ik heb het al vaker verteld. Normaal gesproken, als je CD's hebt van de Eagles van jaren geleden, was het vaak altijd dezelfde muziek in een ander jasje. En dan ineens een helemaal nieuwe CD met nieuwe tracks. En dat werden meteen ook hits, onder andere dit nummer. us. Too Busy Being Fabulous, The Eagles met uh, ja, liedzanger Don Henley natuurlijk. Hè? Het is door hem geschreven samen met uh, Glenn Frame. En dit, dit is Elton John, It Must Have Lost in the Wind. guess must van de latere cd's van deze Elton John, The Captain and the Kid. Eh, I Must Have Lost It in the Wind. Misschien herkent u eh, deze muziek meteen hè, als u de eerste toontjes hoort. De muziek van Ayo. Down on My Knees was eh, misschien wel haar grootste hit van deze cd, maar dit vind ik ook een leuk nummer. Real is Life. Some people say nothing to hide, nothing at all. Life is not. I can feel no foe I am real from head to toe Like life is real and you should know Me apiayo Poco I can feel no foe I am real from head to toe Just like my heart and like my soul Me apiayo Poco I can feel no foe I am real from head to toe Like life is real and you should know Me apiayo Poco I can feel no foe I am real from head to toe Just like my heart staat heel deze cd vol hoor, met de mooie muziek van Ayo. De cd draagt gewoon haar eigen naam en is een aantal jaren geleden verschenen. Deze jongeman heeft vorig jaar wat eh, problemen gekend, financieel, want het bedrijf waar hij getekend had is failliet gegaan. Jan-Willem Roy. Je hebt me besodemieterd en bedrogen zonder om te kijken, keihard in mijn droge ogen. Dat zoveel schoonheid tegelijk ook zo lelijk kan zijn. Het was mooier dan mooi en beter dan goed. Alle clichés zijn nu te maken, maar als het dan echt moet ik van jou en jij van mij Zo simpel had het kunnen zijn Ik ben niet de enige De eerste of de laatste Ik maak me geen illusies Die bewaar ik voor later Ik ben nog lang niet klaar met jou Dat kun je hebt me bedonderd, mijn bord leeg gevreten. Zo groot als al je leugens bij elkaar, zal ik straks voor je staan. Alle liefde vergaan, dat doe was naïef en te goed geloven De brave katholiek ze vragen overboden Er steeds vanuit gegaan dat je altijd Altijd naast me zou staan En het felle tegenlicht van verblindende euro's in verschiet was het niet. Er zou een zin van allemaal kunnen zijn, maar hij is van mij. Ik ben niet de enige, de eerste of de laatste. ik maak me geen illusies, die bewaar ik voor later. Ben nog lang niet klaar dat kun je vergeten. Je hebt me bedonderd, mijn mond leeg gevreten. Zo groot als al je leugens bij elkaar, zal ik straks voor je staan. Música Zijn eerste reactie was toen eh, die firma failliet ging van potverdorie nog eens aan toe. Nou ja, en zo kan ik me wel voorstellen dat hij nog heel wat eh, woorden gebruikt heeft. Deze Jan-Willem Wa, zonder om te kijken, um, in maatpak en Blackberry Boys Blues. Zo is de, de ondertiteling van eh, dit nummer. Hierin eh, heeft hij alles geschreven wat, wat hij voelde op het moment dat hij te horen kreeg dat die firma dus echt helemaal ja, naar zijn grootje was. Hè. Unwind, zo heet de cd van Van Velzen die hij uitbracht in 2008. Dit is Rise. 12 tracks plus een bonus track op deze cd Unwind van Van Velzen. Dit is een dame met een eh, kristalheldere stem. Celine Dion. A New Day Has Come, zo heet de cd. En ik draai daarvan de mooie track Hey, A New Day. strong En de ongenode gasten uit Limburg, die eh, zeggen het gewoon voor deze maak. Oftewel in het dialect. En ze steken het niet onder stoelen of banken hoor, maar ze willen gewoon hebben dat u aan de luidspreker zit.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 I'm the scat man. Where's the scat man? Scat, but I'm John Scatman, hij heeft het heel duidelijk aangegeven. Hè? Hij is de Scatman. Ski babob babababob of zoiets dergelijks. Dat is de volledige titel van dat liedje. Willie Nelson heeft het jaren geleden ooit geschreven. En Elvis die zei van ja, dat ga ik eens op mijn repertoire zetten. Hij heeft het ook gezongen. Funny how time slips away. En dan kan het zomaar gebeuren dat een Nederlander, Lee Towers, zegt van ik ga liedjes zingen van die Elvis Presley. En daarom krijg je dan datzelfde nummer, maar nu uitgevoerd door Elvis, eh, door Lee Towers. My, it's been a long, time How doing? Well, I guess I'm doing fine It's been so long now And it seems that It was only yesterday Ain't it funny How time slips away. time slips away. How's your new love? Well, I hope that he is doing fine. Heard you told her, yes, baby, that you love him till the end of time Well, you know it's the same thing That you told me Well, it seems Like just the other day Kijk, als je vergeet je telefoon uit te zetten. En dan gaat eh, tijdens het opnemen van een programma je telefoon en dan ben je even gewoon helemaal eh, in de war. Dit was in ieder geval uh, Lee Towers. Hij zingt liedjes van Elvis Presley, waardoor hij dus ook dit How Times Slips Away van niemand minder dan Willie Nelson ook nog eens een keer op cd heeft gezet.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 Hij noemde de cd ook Country Roads. En dit is misschien wel een van de mooiste nummers op die cd. It Turns Me Inside Out, geschreven door Jimmy Crutchfield. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me what you're gone I can learn to live without you Give me time and I can make it on my own Loving you to me came easy Now losing you will change my life no doubt In a way, I'm glad it's over And in another way, it turns me inside out In a way, I guess it's better Even though there's nothing good let out goodbye But I know I couldn't hold you Now you've found the wings and you need room to fly It's for sure I'm gonna miss you But I guess that's what goodbye is all about In a way, I'm glad it's over And in another way, it turns me inside out On one hand, I know I'll be better off once you're gone but I find the love of heartaches on the other And I can't say I look forward To those nights I'd be alone And I wonder Will there ever be another Loving you to me came easy Now losing you will change my life glad it's over And in another way it turns me inside out In a way I'm glad it's over And in another way it turns me inside out It turns Ik kan me goed herinneren dat eh, hij deze cd gepresenteerd heeft in 1999, eh, alweer jaren geleden. Maar het is een prachtige cd en eh, daar staan ook nog nummers op die hij samen gedaan heeft met de producer van deze cd.